Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De NAM moet onderzoeken waarom het aantal aardbevingen bij Loppersum vorige maand is toegenomen. Dat heeft het staatstoezicht op de mijnen het gasconcern opgedragen. Ruim een jaar geleden werd de gaswinning op vijf locaties rond Loppersum stilgelegd op last van de Raad van State. Dat leek effect te hebben, maar na een rustige periode nam vorige maand het aantal aardbevingen in het gebied weer toe. De stafchef van de Duitse bondskanselier Merkel noemt de opmerkingen van de Turkse president Erdogan absoluut onacceptabel. Erdogan vergeleek gisteren het verbod op Turkse campagnebijeenkomsten in twee Duitse steden met nazi-praktijken. Turkse ministers wilden Turken in Duitsland toespreken over het aanstaande referendum over de Turkse grondwet. Volgens de stafchef valt Duitsland niet te overtreffen als het gaat om rechtsstaat en tolerantie. De Franse premier Alain Juppé is niet bereid om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen indien François Fillon zich terugtrekt. Juppé werd in de conservatieve partij gezien als een mogelijk alternatief voor Fillon die verwikkeld is in een schandaal. Hij zou zijn vrouw laten uitbetalen als parlementair medewerker terwijl er hoogstwaarschijnlijk geen werk tegenover stond. De Fransen kiezen in twee etappes een nieuwe president op 23 april en 7 mei. De Franse autobouwer Peugeot Citroën neemt de Duitse Opel en het Britse zusje Vauxhall over voor 2,2 miljard euro. Het concern heeft daarover een akkoord bereikt met eigenaar General Motors. De Fransen worden door de overname de tweede autofabrikant van Europa na Volkswagen. De grootaandeelhouders van de Telegraaf Mediagroep trekken zich niets aan van het hogere bod van Talpa. Wij verkopen onze aandelen niet, zeggen het mediahuis en de familie van Puienbroek in de verklaring. Samen hebben zij bijna 60% van de aandelen in handen en ze hebben zelf een bod op tafel gelegd. Ze gaan er nog steeds vanuit dat de mol niet moeilijk gaat doen en zijn belang aan hen zal verkopen. Het weer bewolkt in de zuidelijke helft van het land wat regen, in het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 8. Morgen bewolking, wat regen en soms wat zon, dan 5 tot 9 graden. Woensdag gaat het harder regenen. Dit was het in ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A8 Zaandam richting Amsterdam...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 Terrorizing the vision to listen. I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I change my name to a symbol. Oh, now.